Van 3 uur. Dit is Lieselot Thomassen met NOS Journaal. Russische sporters die de afgelopen dagen van de Internationale Sportbond te horen kregen... dat ze mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio... zijn toch nog niet zeker van deelname. Het IOC heeft op de valreep een jury in het leven geroepen... die het allerlaatste oordeel mag geven. Drie deskundigen lichten de komende dagen alle besluiten door... die zijn genomen door de afzonderlijke sportbonden. Die willen zeker 100 Russische sporters weren. De jury van het IOC kan die besluiten vernietigen of bevestigen. Vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Rio kan Brazilië met een groot tekort aan beveiligers, meldt de Wall Street Journal. Het beveiligingsbedrijf dat mensen moest werven heeft er maar 500 aangetrokken, terwijl er 3000 nodig zijn. Om de beveiliging van de Spelen op orde te brengen zet Brazilië nu politieagenten in uit het hele land. Zelfs gepensioneerde agenten zijn opgeroepen om weer aan het werk te gaan. Ook vandaag zijn er extra controles op en rond Schiphol. Sinds gisterochtend worden automobilisten naar de luchthaven gecontroleerd vanwege een mogelijke terreurdreiging. Ook op de luchthaven zelf zijn zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Reizigers krijgen het advies op tijd te komen omdat de wachttijden langer zijn Het besluit voor de extra controles werd vrijdag genomen. De marechaussee wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. Een Amerikaanse skydiver heeft een sprong uit een vliegtuig overleefd zonder parachute. Hij deed dat in Californië op een hoogte van 7600 meter. De vrije val duurde ruim twee minuten en was live te zien op de Amerikaanse televisie. De man van 42 kwam met een snelheid van 200 km per uur veilig terecht in een groot vangnet van zo'n 30 bij 30 meter. Na afloop sprak hij van een fantastische ervaring. Het weer van tijd tot tijd zon, er trekken ook enkele buien over.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 De lucht, die is zo hemelsblauw. Terrassen vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Kon net, maar altijd zomer zijn. Geen mens kan mij iets maken, ik schreeuw het van de daken zomer fijn. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, ons rest te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Een heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten. De drank, die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken is niet van korte duur. Laat de stromen komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. tot in de late uren. je alles van je af zonder een pardon. Al die zwoele nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Ja, Mike hem met Zomerzon. En ja, de verzoekjes blijven binnenkomen. Daarom ben ik ook heerlijk begonnen met een Nederlandstalig nummer. Hier is André Hazes junior met Leef. Oh, er gaat even wat mis. Eh, een momentje. We gaan even door naar een ander nummer. Excuses voor het ongemak. Hier is Ariane Grande met Interview. 12 uur breakdown. En sorry van het eh, kleine probleempje net.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 ga nu met me mee. Eh, eh, eh, eh, eh. Wij samen met z'n twee. Eh, Naar een leuk café. Niets houdt ons tegen. Geen wind, geen regen. Ik wil er even uit. z'n Hey, hey, hey. een leuk café. Hey, hey, hey, hey. Niets haalt ons tegen. Geen wind, geen regen. Ga met me mee. Wilfred met Ga met me mee. Ook zo'n heerlijke zomerrit. Live op CFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort. En wij gaan heerlijk verder met Lisa en de Lumberjacks met Mr.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 Jonas Blue, The Perfect Strangers. En ja, hiervoor hoorde je Ganesh met I Hate You, I Love You. En wij gaan verder met Major Laser, Light It Up. Stand up like a soldier, baby. Yeah, Major met Light It Up. En ja, dit heerlijke nummer kunnen we natuurlijk niet laten liggen. En ik eh, heb nog wat leuks voor jullie. In het dierenthuis Kennemland zit de mannelijke kat Felix. Hij is 9 jaar. Hij kan bij honden of katten en, hij, en bij kinderen vanaf 12 jaar. Ik ben Felix en, en ik kijk echt de kat uit de boom. Het is hier ook zo druk met andere poezenvriendjes en al dat bezoek. Ik zoek een fijn en rustig huisje met misschien een leuk vriendje of vriendinnetje. Ik ben namelijk tijd samen gewoon met drie andere katten en ik vond het erg gezellig. Als je rustig doet wil ik ook lekker knuffelen, maar moet, je, maar moet eerst echt even wennen. Ik wil graag ook, ik wil graag ook buiten kunnen en helemaal op mijn dat ik helemaal op mijn gemak ben. Vindt u Felix een leuke kat? Ga dan naar Dierenthuis Kennemerland in Zandvoort. Keesomstraat nummer 5. Telefoon is bereikbaar via 023 571 3888. Ik herhaal 023 571 3888. Een e-mailtje kan natuurlijk ook naar dierenthuis.kennemerland dierenbescherming.nl Ik herhaal dierenthuis.kennemerland En wij gaan natuurlijk weer heerlijk verder met het volgende nummer.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 ZFM. morning with a smile on my face. There we are, watching the sun go down. I can feel, feel the heat, feel that we're perfect here. And when the moon comes in, by the light is touching skin. I am ready. en zomerhits. Ja, en even een kleine race mee vanaf 3 uur tot en met nu. We zijn begonnen met Ariane Grande met Interview en daarna Jacques Noël met Trumpet. Daarna hebben we Ganesh met I Hate You, I Love You, your laser Light It Up. Shawn Mendes met Treat You Better. En Jonas Bloem met Perfect Strangers. Mm, Mama Zet van Lucas Graham. En Wings to Fly van OG. En hier we hebben hem net goed Doe maar met liever dan lief. En we gaan nu heerlijk verder met One Call Away van Charlie Pat. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. take a chance Happy Song. En ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde gekomen van dit laatste uurtje waarschijnlijk.